Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Pijnen De orkaan Nalgay kwam met windsnelheden van 160 km per uur in het noordoosten aan land en gaat gepaard met hevige regenbuien. Nalgay legt waarschijnlijk hetzelfde pad af als de vorige orkaan Nesat. Die richtte een spoor van vernieling aan. Zeker 43 mensen kwamen om het leven. Volgens de regering van de Filipijnen zijn bijna een miljoen mensen getroffen door overstromingen na de orkaan. De antivirussoftware van Microsoft heeft de internetbrowser van concurrent Google, Chrome, een paar uur gezien als virus. Na een update gisteren dacht de software dat Chrome een virus was dat probeerde bankgegevens van gebruikers te achterhalen. Het programma werd geblokkeerd en in sommige gevallen zelfs van de computer verwijderd. Microsoft heeft het probleem inmiddels verholpen met een nieuwe versie van de antivirussoftware. Ongeveer 3000 Google Chrome gebruikers hadden last van het probleem. In Sri Lanka zijn bijna 1800 Tamil-tijgers vrijgelaten uit de gevangenis. Ze hadden ruim twee jaar vastgezeten. De rebellen hadden zich in 2009 overgegeven na een gewapende strijd met regeringstroepen. Ze hebben taallessen gekregen en zijn voorbereid op reïntegratie in de maatschappij. De strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers duurde 25 jaar. Daarbij zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen. Westerse landen dringen bij Sri Lanka aan op een onderzoek naar oorlogsmisdaden. De jury van de ACO Literatuurprijs heeft de zes genomineerden van dit jaar bekendgemaakt. Het zijn Jeroen Brouwers, Arnon Gunberg, P.F. Tomese, Marente de Moor, Peter Buwalda en Marja Pruis. Juryvoorzitter Heers Ballin maakte de namen bekend in Nieuwsuur. De ACO Literatuurprijs wordt op 31 oktober uitgereikt. De winnaar krijgt 50.000 euro. Vorig jaar ging de prijs naar de Belgische auteur David van Rijbroek. Het weer vannacht vrij helder, kans op mist, minimaal rond 10 graden. Overdag opnieuw zonnig, mogelijk met wat sluierbewolking. Het wordt 21 tot 25 graden.